Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Tilburg is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde kort na middernacht aan de Heuvelring in het uitgaanscentrum. Volgens getuigen werd op een druk terras een man onder vuur genomen. Een verdachte zou daarna in een auto zijn gestapt om te vluchten... maar hij reed zichzelf klem in een straat met paaltjes. Daar werd hij gearresteerd. De Tilburgse politie loste daarbij een waarschuwingsschot. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De twee Duitse stiefzusjes die waren ontvoerd naar Paraguay... kunnen weer terugkeren naar Duitsland. Dat heeft de kinderrechter in Paraguay bepaald. De meisjes van 10 en 11 waren in november naar Paraguay meegenomen... door de vader van de een en de moeder van de ander... die tegenwoordig een stel zijn. Ze wilden zo voorkomen dat de kinderen in Duitsland... zouden worden gevaccineerd tegen corona. Nadat er een klopjacht op gang was gekomen... meldde het stel zich in Paraguay bij de politie. De dochters zijn nu in Paraguay herenigd met hun andere ouders... en keren waarschijnlijk komende week terug naar Duitsland. In Groningen heeft een grote brand gewoed bij een industrieterrein. Het vuur ontstond bij een ijzerhandel en sloeg over naar zeker één ander gebouw. Rond middernacht had de Groningse brandweer de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Het gebouw van de ijzerhandel wordt als verloren beschouwd. De brand was in de verre omtrek te zien. Omdat er veel rook vrijkwam werd er een NL-alert verstuurd. In Venezuela is oppositieleider Guaido belaagd tijdens een bezoek aan een kwekerij. Er werd aan hem geduwd en getrokken. Zijn shirt werd bijna helemaal van zijn lijf getrokken. Volgens Guaido zitten aanhangers van president Maduro achter de aanval. Hij spreekt van een hinderlaag. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken.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 Like the sun. fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. Hey. we can hold on, hold on.